uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russisch vrachtschip dat al maanden aan de ketting ligt in Terneuzen mag vertrekken. Omroep Zeeland meldt dat er een oplossing is voor de financiële problemen. Het schip werd in mei door schuldeisers aan de ketting gelegd... wegens wanbetaling door de Russische rederij. De 20 bemanningsleden bleven aan boord... omdat ze anders geen geld zouden krijgen. Maar de omstandigheden werden slechter... door gebrek aan eten, drinkwater en medicijnen. De rederij heeft nu een lening gekregen... waardoor het vrachtschip verder kan varen. Frankrijk zet zich schrap voor nieuwe acties van de gele hesjes aanstaande zaterdag. Veel winkels en restaurants in het centrum van Parijs blijven dicht. Evenals de Eiffeltoren en het Louvre Museum. Er worden 89.000 veiligheidsmensen en politieagenten extra ingezet. Gisteren bevroor de Franse regering de aangekondigde verhoging van de brandstofvaccins. Maar veel gele hesjes gaat die concessie niet ver genoeg. De AEX-index van de beurs in Amsterdam is de afgelopen dag met zwaar verlies gesloten. De hoofdgraadmeter eindigde onder de 500 punten. Dat is het laagste niveau in bijna twee jaar. Ook andere Europese beurzen verloren fors door de angst voor escalatie van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. In België ligt een student in kritieke toestand in het ziekenhuis... na een uit de hand gelopen ontgroening. Drie aspirantleden van een studentenvereniging in Leuven... moesten naakt in het bos gaan zitten en kregen koud water over zich heen. Bovendien moesten ze zoveel vissaus drinken dat ze onwel werden. Een van hen, een man van 20, kreeg een hartstilstand... en werd per ambulance naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht.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 Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit Nieuwheids muziekprogramma. We gaan beginnen met een... Eh, ja, met kerstmis. Het kersttijd, het holiday season, zoals de Amerikanen het zeggen, is begonnen. Christmas Time solo piano improvisations van Andrew Carlo. Dat is, eh, die bijt de spits af. En eh, nou, op zijn pianootje gaat hij allerlei leuke kerstwerkjes zingen. Eh, spelen bedoel ik. Nou, eh, niet allemaal natuurlijk. Eentje, daar beginnen we mee. Dan de volgende artieste is ook een nieuw werkje van Sherry Vincent van Hard Dance Records. Buitengewoon productief label kan je het als het ware wel noemen. Er komen heel veel muziek op daar vandaan, ook van dezelf. Op haar bijzondere fluit, ik weet niet precies hoe je het noemt, maar uh, haar nieuwe werker Acceptance.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 So tell him no. No. Me wouldn't go to do away from. But I spend no to do. Trinidad is the place for me. Come and see the old Papa Willie. Oh, mama, they clear the way. The bamboo play, mama, break away. And dingo lay, mama, yeah, what a treat. Careza sing, mama, Madam Kana. And Espotin, mama, come with me. To San Fernando, Tiger sing. Odina oh, Bonibo, oh, mama, rey. place for me, mama. It is nice, nice. like Trinity, mama. So tell them no. No. Me wouldn't go to do away from Paraspeno to do. Come with me to Ponkumana, invader. Single time calendar. Oh, mama, Rayo. This is Jim Ottaway, and you are listening to Peaceful Radio. This is pianist John Fluker, thanking you for listening to my music here on Peaceful Radio. this is Crispin Barrymore. And we're sending good vibrations for a happy holiday season. masakala kiriya ilma kaluwe masakala kiriya kamu lusinam kamu lusinam rishi sambo hambo rishi sambo hambo rishi sambo hambo rishi sambo hambo rishi sambo hambo rishi sambo hambo rishi sambo hambo rishi sambo in a matter call away masa call a kiriya master call away masa call a kiriya master call away masa call a kiriya Hi, I'm Catherine Kay.